Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Burgemeesters in het oosten van het land maken zich zorgen over mogelijke controles aan de grens met Duitsland. Het kabinet wil die volgende maand invoeren om asielzoekers tegen te houden die toch weinig kans hebben op een verblijfsvergunning. In het AD zeggen burgemeesters dat inwoners van de grensregio's vaak even naar Duitsland hoppen om boodschappen te doen of te tanken. Maar dat er door de controle straks lange files zullen staan. Voor de zoveelste keer in korte tijd was er vannacht een explosie bij een huis in Den Bosch. Dit keer bij de voordeur van een woning. Een raam is gesneuveld en de brievenbus werd weggeblazen. Niemand raakte gewond. De laatste tijd zijn er tientallen knallen geweest in Den Bosch. Volgens Omroep Brabant zouden die te maken hebben met ruzies tussen dakdekkers. Of dat vannacht ook zo was, is niet duidelijk. En iets meer dan een week nog en dan mogen Amerikanen naar de stembus. Het lijkt erop dat het een nek-aan-nek race wordt tussen Kamala Harris en Donald Trump. Die laatste hield vannacht nog een grote bijeenkomst in New York. Trump noemde zijn tegenstanders opnieuw vijanden in eigen land. En ook zei hij dat bendegeweld in Amerika wordt aangewakkerd door immigratie. De presidentsverkiezingen zijn volgende week dinsdag. Een bijzonder feestje in Amsterdam gisteravond. De dus stad is begonnen met de viering van het 750-jarig bestaan. Het komende jaar zijn er daarom onder meer festivals, een voetbaltoernooi en allemaal voorstellingen. De aftrap van het feestjaar was in de Ziggo Dome met optredens van Donny, Estien en Jean-Guy Macroy. Ik woon echt al een tijdje in Amsterdam. En Amsterdam heeft voor mij altijd wel symbool gestaan voor eh, nou vrijheid. En ik heb, ik heb echt wel ja, mezelf gevonden in Amsterdam. Dus ik, ik hou erg van de stad. Over een jaar is het zover. Op 27 oktober 2025 bestaat Amsterdam dus 750 jaar. En het weer nog een wisselend dagje. In het zuiden blijft het droog en is er best wat zon. Maar in de rest van het land veel wolken en soms ook wat lichte regen. Het wordt 13 tot max 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan maar een paar files die enkele minuten vertraging opleveren. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam heb je 5 minuten vertraging... tussen Zoeterwoude Rijndijk en Nieuw-Vennep. En op de A10 rijdt het langzaam, de ring van Amsterdam.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 temptation Safe in the wide open arms of hell We can go where you belong. The guilty get no sleep in the last slow hours of morning should listen to the warning But the cradle is soft and warm Into temptation Knowing full well the earth will rebel spell.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 President Zurabishvili van Georgië heeft de bevolking opgeroepen om vandaag te protesteren tegen de uitslag van de parlementsverkiezingen. Ze zegt dat die zijn beïnvloed door Rusland. Regeringspartij Georgische Droom won de verkiezingen. Ook oppositiepartijen accepteren de uitslag niet. Egypte heeft een voorstel gedaan voor een staakt het vuren in de Gazastrook. Dat zou twee dagen moeten duren. En in die tijd zouden vier Israëlische gegijzelden geruild worden voor een aantal Palestijnse gevangenen. In Barendrecht zijn drie mannen opgepakt die mogelijk iets te maken hebben met een schietpartij op een parkeerplaats bij een sporthal. Wat daar is gebeurd is nog onduidelijk. Het weer in het noorden wat regen, in het zuiden blijft het droog. Het wordt 13 tot 16 graden. to play silly games. I've promised myself I won't do. Do you make me wanna, huh, huh, make me wanna, uh, uh, uh Nothing in the world that could stop me, no sir Nothing in the world that could stop me, no sir Nothing in the world that could stop me, no sir Nothing in the world that could stop me, no sir Try to make you love me again Every way that I can ZFM.